voorkomen dat het in de flatwoningen terechtkomt. Vanavond werden de geëvacueerde bewoners bijgepraat over de asbestmetingen. In de meeste flats is volgens de gemeente geen sprake van een verhoogd risico. Morgen worden de resultaten van het asbestonderzoek per woning bekend. Het asbest is vrijgekomen bij een explosie in een flat aan de overkant van de straat in Amsterdam-Noord afgelopen zondag. Het vonnis tegen een Amerikaanse polygamist en secteleider is vernietigd. De rechters van het Hoge Rechtshof in Utah hebben besloten dat het proces moet worden overgedaan, omdat de juryleden verkeerde instructies hadden gekregen. De polygamist Warren Jeffs werd drie jaar geleden veroordeeld tot tien jaar cel, onder meer wegens medeplichtigheid aan verkrachting van een tienermeisje. Zijn secte is een afsplitsing van de Mormoonse kerk. Autofabrikant Saab heeft vorig jaar ruim 400 miljoen euro winst gemaakt. Vooral dankzij afschrijvingen op leningen en de verkoop van productiemateriaal. Het bedrijf werd door General Motors eind vorig jaar bijna opgeheven. Maar uiteindelijk nam de Nederlandse automaker Spijker het over. Wel liep de verkoop van Saabs met 60% terug. Het weer nog vannacht buien, mogelijk met onweer.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 Do you know? Do you know what it feels like? At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things that took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what. just like I did. I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. You know, but after this episode, I know see you can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like?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 De Senaat had de extra uitgaven eerder al goedgekeurd. Als president Obama zijn handtekening zet, kan het geld ook daadwerkelijk worden besteed. Het wetsontwerp dat in stemming kwam kreeg vooral de steun van de Republikeinen. De Democraten zijn verdeeld over hoe het verder moet met de oorlog. Obama had in februari al om het geld gevraagd, maar de Democraten hielden de stemming maandenlang tegen. Met de extra uitgaven die nu zijn goedgekeurd zijn de kosten voor de oorlogen in Afghanistan en Irak tot astronomische hoogte gestegen. Sinds 2001 hebben ze al meer dan 1000 miljard dollar gekost. De Mexicaanse politie heeft acht mensen...